Goedenavond, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Iemand bekeuren voor de anderhalve meter regel gaat lastiger worden. Vakbonden van politiemensen en BOA's zijn niet blij met de nieuwste coronamaatregelen die straks na middernacht ingaan. Vanaf dan is anderhalve meter afstand houden niet langer een advies, maar is het verplicht. En kunnen er ook boetes voor uitgedeeld worden. Volgens de bonden zijn er veel te weinig mensen om zoiets te controleren en leiden tot agressie tegen agenten en handhavers. Dit jaar zijn een record aantal mensensmokkelaars opgepakt. Zijn er nu al 200 30. En dat zijn vaak heftige zaken, zegt de C. Gezinnen zien met kleine kinderen die soms ook door de kou eh, bevroren tenen of vingers hebben. Eh, mensen die er slecht aan toe zijn omdat ze al dagen, soms weken verstopt zitten in zo'n vrachtwagen. Bij controles ontdekte de marechaussee meer dan 1200 mensen die illegaal Nederland binnen probeerden te komen. De politie in Groningen roept winkeliers op om niet zomaar meer flessen terpentine te verkopen aan minderjarigen. Het spul is de afgelopen dagen meerdere keren gebruikt om s'avonds brand te stichten in de stad. Het was daar twee avonden achter elkaar onrustig. Bezorgbedrijven gaan er alles aan doen om de komende feestweken meer pakketjes op tijd af te leveren. De komende tijd is het Black Friday, Sinterklaas en ook nog kerst, dus het is alle hens aan dek. Omroep Brabant was in een sorteercentrum in Breda. Hoe ziet het leven van de bezorger eruit eh, deze weken? Eh, werken en slapen en verder niks. En goed eten. En waar het vorig jaar nog vaak misging door coronadrukte met bestellingen... laten ze dat dit jaar niet weer gebeuren. Landelijk zetten wij wel 1500 tot 2000 extra chauffeurs in. Eh, dat betekent in, in Breda een man of 40 of 50. Daarnaast gaan wij voor de eerste keer ook op zondag extra draaien. En bezorger Serge heeft ook nog een advies voor wie een pakket verwacht. Mensen, doe leuk leuk, doe vriendelijk tegen onze bezorgers, doe vriendelijk tegen mij, dan komt het allemaal goed. Het weer. Het kan behoorlijk mistig worden en die mist kan morgen de hele dag blijven hangen. In de mist wordt het niet warmer dan een graad of 5. Voor plekken waar die oplost kan het nog 9 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio nog vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergaasmeer. 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. Dat is één rijstrook dicht. De rechterrijstrook rijstrook van de A9 is dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. Dat zorgt voor 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. De oorzaak is een aanrijding. En vertraging op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Fred Kroonsberg en Peter Den Boer. Fred, wat heb jij op de draaitafel? Hij is voor mij eh, de man als virtuoos van muziek en eh, medicijn tegen somberheid. Als ik eens een keer een bij heb, dan loop ik naar mijn eigen studiokamer... om het zo maar te zeggen, en dan pak ik Van Morrison. En dan kan ik eh, zelfs een dansje maken als het nodig is. Want deze man, die, die kan er wat van. En ik draai een nummer van hem van de cd Still on Top. Bright Side of the Road. met veel plezier kijk ik terug op de bijgewoonde festivals... hier in Haarlem en Zandvoort en natuurlijk ook in Den Haag. En eh, nu dan in Rotterdam. Waaronder andere eh, hier in eh, Zandvoort en in Haarlem de Ruud Jansen Band optrad. Ik heb al genoemd dat ik draaide Peter Den Boer met een plaat. We hebben Adam Spoor hier gehoord. En twee mensen ontbreken en dat is natuurlijk Ruud Jansen... die vinyl heeft gedraaid hier bij ZFM... Maar ook Charles Duif is een eh, man die een aantal jaren hier uh, eh, ZFM eh, Jazz heeft verzorgd. En daar zijn, dan nou ben ik klaar daarmee. En daarom draai ik voor hun in elk geval nummer drie van de Ruud Jansen Band... 30 Years. once upon a long time ago when I came home from school. I was tired of playing silly games, sick and tired of playing the fool. Mama said it's time to find your Jansen bent, zullen we maar zeggen. Ik heb nu op de draaitafel iets liggen dat linkt naar eh, het laatste concert eh, in de krocht, Jazz in de krocht. Daar was een, eh, een fantastische middag met een ode aan Paul Desmond, de altsaxofonist. En ik heb nu op de draaitafel liggen Paul Desmond, altsax. En die worden begeleid door Jim Hall op de gitaar... Gene Chirico de bas en good old Connie Kay op het slagwerk. En het is een klassieke Black Orpheus. op een eh, koude zondagmiddag rond kerst in de midden van de tachtiger jaren... toen we bij Ries binnengingen en daar eh, getrakteerd werden op warme chocolademelk... een open haard en een eh, LP die ik nooit zal vergeten... met nummers als Fine Roman, Cheek to Cheek, Focky Day... That All Black Music, Magic... Stars fell on Alabama. Het is het het. Ik kan nog wel zo doorgaan. En van die nummer draaien we van Elvis Gerald en Louis Armstrong. Het nummer Can't We Be Friends. I thought I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. going to turn me down and say, Can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, Can't we be friends? to turn me down and say, Can't we be friends? Yes, I thought I knew the wheat from the shaft. What a laugh! This is how the story ends. I let her turn me down. say, can't we be friends? Papa, that day I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can we be friends? Oh, why should I care? Though she gave Elise the air. Why should I cry, ever sigh, and wonder why? should have seen the single stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna take me down. Save can we should I cry? Ever sigh, wonder why? dat is uh, eh, Andere Koek. Dat was een instrumentaal stuk eh, gespeeld door The Five. En The Five, dat waren eh, vijf beroepsmuzikanten... die elkaar steeds tegenkwamen in het Amerikaanse jazzcircuit in de jaren 50. En op enig moment vonden dat ze ook best zelf iets konden opnemen. Nou, en het blijkt dat dat fantastisch was. Fred, wat heb jij op de draaitafel? Ja, ik heb een eh, hele mooie cd een aantal jaren geleden gekocht. En daar ben ik eh, nogal eh, blij mee. Want het is een, een cd die heet Got You On My Mind. En dat is samengesteld door William Gallison en Madeleine Peru. Er zitten echt schitterende nummers op. Maar ik draai er maar één gelukkig vandaag. Want anders dan blijven we aan de gang. Het is een juweeltje van een nummer. Het is ook al oud. En het wordt elke keer wordt het toch weer opnieuw uitgebracht. Got You On My Mind. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way charm. Won't you please arrange it? Cause I love you just the way you look tonight. bij de bezetting van deze dit nummer. En eh, dat is Coleman Hawkins en Ben Webster tenorsax... Oscar Peterson op piano, Herb Ellis op de gitaar... Ray Brown op de bas en Elvin Stoller op de drums. Laten we gaan luisteren naar een schitterend nummer... You had be so nice to come home to. Mm-hmm. So Nice to Come Home To. Ik heb nu op de draaitafel liggen een eh, cd van eh, een groep met Tony Vos. En eh, daar, veel oudere luisteraars die gaan denken... hé, hey, daar, waar kennen wij die naam van? Tony Vos was een saxofonist, sax en sopraansax... en hij studeerde in Tilburg... In 1953 kwam hij in het koerhous Ensemble en met eh, Frans Elsen en Natalie Elstak. En Paul Eckert, Paul Akett, die hoorde hem en eh, maakte hem groot. En heeft met hem een, eh, een eerste jazz-LP op het label Omega. Nou, allemaal interessant. En hij is... daarna bekend geworden door onder meer heel veel te arrangeren en heel veel te schrijven. Ik heb hier een, een plaat met Kees van der Wilde op de piano... Bob van Holwerf op het slagwerk... Willem Meiboom ja, op de bas. En er wordt eh, natuurlijk gezongen door Sandy Ford. En eh, we gaan luisteren naar hen. I've wined and dined on Mulligan's stew... but never wished for turkey as I hitched and hiked and drifted to from Maine to Albuquerque. And at last I missed the bullseye's ball, and what is twice as set? I was never at a party where the honored no all cared. About social circles been too fast for me. My whole bohemia is the place to be. I got too hungry for dinner at eight. I like the theater, but never come late. I never bother with people that I hate. That's why the lady is a tramp. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in Armin and That's why the lady is a tramp. I like the free, free. prachtig dit nummer. Ik heb een hele oude plaat van Bing Crosby en Louis Armstrong in mijn handen. En zij eh, hebben natuurlijk nummers zoals Musket Ramble en Dardanella... en Way Down Yonder in New Orleans. Maar er staat ook een nummer op wat eh, jarenlang het, eh, het beginnummer is geweest van ZFM Jazz... maar dan vertolkt door Billie Holiday. Maar ik laat het nu eens horen door Bing en Setsmo. En het nummer is Sugar. I call my baby my sugar. I never maybe my sugar. That's why my baby is so confectionary funny. She never pleads for my money. When she feeds me on honey, she gets her needs every time. I'd make a million trips to her lips if I were a bee, cause they're sweeter than any candy She's granulated sugar. I never cheat on my sugar. Cause I'm too sweet on my sugar. That sweet baby of mine. sugar. That's a simple carbohydrate. I call my baby my sugar. Glucose, dextrose, lactose. I never baby my sugar. Then of course there's sucral for the Weight Watchers. That's why my baby is so confectionary funny. Purely scientific she never pleads for my money. That's uh, formula C12H22. But when she feeds me on honey, O11, she gets a need every time. In the liquid, solid, powdered, I'd make a million trips to her lips if I were a bee cause they are sweeter than any candy to me. She's grand years lady sugar. One molecule of dextrose. I never cheat on my sugar. The one of levulose on the Bunsen burner. Cause I'm too sweet on my sugar. And that's just about as close to glucose as you're gonna that get. Sweet baby, oh. Sugar's what she puts in my coffee. A lump and a half will do then. Stir it up, stir it up, steaming and sweet. What a way to start the day. Pouring honey over my flat dozen or two to start. Oh. Flip 'em up, flap 'em up, light as a feather. Diamond like a real gourmet. And if she made some mama cheats on my sugar. The calories break my heart. Cause I'm too sweet on my but morning sugar. time and evening time and any That's sugar, all. baby, of mine. Sugar's got to be my downfall. Ja, Peter Den Boer en ondergetekende hebben veel gemeen. Want we houden allebei van het drummen. En hij doet ook drummen. En ik heb dat in mijn jonge, jonge jaren gedaan. En ook mijn zoon Niels Kransberg eh, was een eh, aardige drummer in zijn jonge jaren. Daarom uh, Art Blakey. Wat wil je nog meer? Een drummer van grote klasse. En een nummer wat hij eigenlijk gebracht heeft... is natuurlijk Monin. Laten we daarna gaan luisteren. luisteraars. En het is alweer uh, bijna afgelopen deze bijzondere eh, ZFM Jazz op zondag. Die begon met een technische storing. Maar dankzij de ongelooflijke snelle en adequate inzet van Albert-Jan Vos en Rob Harms... zijn we er toch in geslaagd om met de tong op de schoenen... toch uiteindelijk aan de slag te kunnen nadat alle technische problemen waren opgelost. Fred Schilp... Fred Schilp, moet je mij horen. <laughs> Fred Kroonsberg en Peter den Boer. Wij waren vandaag uw eh, gastheren. Fred, eh, leuk dat je er was. Nou, veel genoegen gehad. Het is alweer eh, een poosje geleden. Het was de laatste keer 2015, dus bijzonder leuk. Ja, en uh, jij bent natuurlijk, je bent en blijft mijn leermeester hier bij ZFM. En het leuke is dat wij heel veel gemeen hebben eh, op het gebied van keuzes uit de platenkast. Dat is natuurlijk wel een, uh, een mooi gegeven. Dankjewel. Goed, uh, luisteraars, tot de volgende keer. Volgende week een collega, presentator met weer twee uur lang ZFM Jazz.